Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental bij de flatramp in Miami loopt op. Gisteren stortte een flat in Florida in. Tot nu toe zijn er vier doden geteld. Er wordt nog met man en macht gezocht naar vermisten onder het puin, maar dat is lastig, zegt de burgemeester. Problem is the building has literally pancaked. There's just feet in between stories where there were 10 feet. Uh, that is uh is heartbreaking because it doesn't mean to me that we're going to be successful, as successful as we would want to be to find people alive. Volgens de burgemeester zijn er nog 159 mensen vermist. Waardoor de flat is ingestort is niet bekend. Door de lockdown lopen meer mensen met een SOA rond, zegt het RIVM. Er was minder plek bij de poli en minder personeel, want die werden ingezet om coronapatiënten te helpen. En daarom zegt het RIVM, let de komende tijd extra goed op. Een verhuizing in Rotterdam ging niet helemaal lekker. Twee mensen moesten worden bevrijd door de brandweer toen een balkon van een appartement afbrak. De eigenaar van het café onder het appartement zegt tegen Rijmond dat het balkon hem op een haarna miste. De twee mensen die boven vastzaten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Morgen reist het Nederlands elftal naar Budapest voor de wedstrijd van zondag tegen Tsjechië. Verslaggever Joep Schreuder is er al. Zo langzamerhand zien wij de eerste oranje kleuren. En dat is maar hartstikke leuk ook hier in de Hongaarse hoofdstad. Waar het gesprek van de dag overigens de recordtemperaturen van 39,5 graden was gisteren. Het koelt nu wat af. Tijdens de laatste paar wedstrijden in Budapest was het ook snikheet... en werd het spel soms stilgelegd voor extra drinkpauzes. Het weer dan nog. Het is op veel plekken bewolkt en af en toe regent het ook. Het is zo'n 17 tot 23 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt en is de kans op regen ook groot. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANBB.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 I'm not giving you up, I won't give you up. I'm getting higher the skies are falling. Desire, desire, the fire within. brighter brighter. Your hands on my skin, and I. I never felt this way before, my love. You give me fear.